Ook deed de onderwijsinspectie aangifte tegen de school. Het OM heeft afgelopen tijd de boel onderzocht en besluit dat er geen zaak komt omdat de school de regels voor homoseksuele leerlingen inmiddels heeft aangepast... waardoor iedereen gelijk wordt behandeld. De politie in Amersfoort heeft een klopjacht geopend op vier mensen die vanochtend een brillenwinkel zouden hebben overvallen. Ze waren gewapend met een pistool en hadden bivakmutsen op. Tijdens de overval zou geweld zijn gebruikt. De drie, verdacht, drie verdachten gingen er vandoor op een scooter, de vierde ging lopend. De omgeving is afgezet en de politie zet ook een helikopter in bij de zoektocht. Nederlandse inlichtingendiensten moeten een shitload aan data verwijderen... na een klacht van Privacy Club Brits of Freedom. Die vertelt dat het om 5 megabestanden met gegevens gaat. Denk dan aan namen of IP-adressen, wachtwoorden, e-mailadressen. Dat zijn allemaal gevoelige gegevens van eh, miljoenen gewone burgers. De AIVD en MIVD mogen zulke bulkdata verzamelen... maar moeten de gegevens van onschuldige burgers binnen anderhalf jaar weer hebben weggegooid. En dat is hier niet gebeurd. En ben je van het vooruit plannen en wil je je crush meenemen op date... dan kun je diegene imponeren met een diner bij een restaurant in Groningen. Ze kregen onlangs een Michelinster. Direct daarna werden ze plat gebeld. Het is enorm, weet je wel. In één dag hebben we 200, 300 reserveringen erbij. Wat normaal eh, in een paar weken eh, is. Het was ook echt, eh, na, na zoveel minuten klapte de website eruit. Omdat er gewoon zoveel mensen die website bezochten in één keer. ja, het is gewoon heel, heel mooi dat je, we zijn nog maar net begonnen en dat het nu al zo succesvol is. Maar tot nu toe zitten er weinig reserveringen van studenten bij. En dat moet anders, vinden de eigenaren. Ze laten hier binnenkort chic eten met 50 korting. Ze denken dat de ster een drempel is voor jonge mensen... terwijl je ook in je studententijd best mag genieten van goed eten en drinken. Het weer goed smeren vandaag op deze zonnige en warme dag. 21 graden aan zee, 28 in Limburg. Morgen opnieuw veel zon, later op de dag wat meer wolken en 21 tot 26 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap met de ANWB Verkeersinformatie.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 Weet wat hier leeft. Dit is ZFM. tweede uur ben ik begonnen met Prize of Love van Brian Ferry. En ik ga door met Adele. I Drink Wine. How can one become so bounded by choices that somebody become a version of a person we don't even like We're in love with the world, but the world just wants to bring us down By putting ideas in our heads that corrupt our hearts somehow suck up wine They say to play hard, you work hard Find balance in the sacrifice and Yet I don't know anybody who's truly satisfied You better believe better believe for you because want to make new memories with him. There just memories in a big storm. Fit de zomer in. Doe mee met yoga. Versterk je spieren, maak je lichaam los en flexibel. De kosten zijn 2,50 inclusief koffie of thee. Wil u meer daarover weten? Bel dan of mail met Linda 06 3380 3279. of l.oudendijk at plus.zandvoort.nl l.oudendijk at plus.zandvoort.nl Maandag en vrijdag matig intensief op de stoel en de mat. En donderdag is het intensief alleen op de mat. Van half tien tot half elf. Locatie? De blauwe tram. De volgende in de lijst is Greenfield en Cook. Only Lies. Phillips Light, geboren in 1946, beter bekend onder de naam Donovan... is een Schotse singer-songwriter die populair werd in de jaren 60. In die tijd werd hij met zijn aan folk verwante popliedjes... beschouwd als het Britse antwoord op Bob Dylan. Maar zijn liedjes waren veel optimistischer en naïver... waardoor Donovan aansluiting vond bij de hippiebeweging uit die tijd... Donovan reisde af naar India voor een studie met de Indiase guru Yogi waar ook onder andere de Beatles waren. Rond die tijd raakte hij afkeren van harddrugs. Begin jaren 70 trok Donovan zich terug uit het openbare leven om in 1972 terug te keren in de film The Pied Piper. Zijn album Essence to Essence uit 1973 werd hij vrij slecht ontvangen en ook zijn volgende albums deden weinig. Na Lady of the Star uit 1984 leek hij te zijn gestopt met het opnemen van platen. Pas in 1996 kwam hij weer terug met Satras. Hier is Donovan met zijn eerste single Catch the Wind. to dry. gelukkig, maar draaide ik me om. Zonder na te denken, ik liet je alleen. Pardon! Sta ik voor de spiegel en zie ik mezelf staan. Dan zeg ik tegen mijn eigen, het wordt tijd om terug te gaan. Oh, oh, oh, ik heb oh dan? Wat roe ik mezelf aan? Oh, ik heb weer dom gedaan. Wat doe ik mezelf toch aan? Hoe ik ook zit te praten, wat ik ook vertel. Je wil me niet geloven je luistert niet eens. Wie wel? Toch ga ik met je verder, stap voor stap het leven door. Ze zullen me voor gek verklaren, dat ik me aan je storen. Oh, oh, oh, ik heb weer dom gedaan, wat doe ik mezelf? mij niet overkomen. Ik lijk wel niet goed wijs. Ik wil harde confrontatie. Ik kan er niet meer omheen. Zou graag anders willen. Maar leven kan ik niet alleen. Dit waren achterin volgens de Walkers met There's No More Corn on the Brazos en drukwerk met Wat Dom. Voor Zandvoort en de regio. Poëzielezing. De Zandvoortse schelpenvisserij is een vergane bedrijfstak. De bibliotheek en de blauwe tram. Vrijdag 17 juni van 2 tot half 4. Aanmelden via l.oudendijk.nl plus.zandvoort.nl of telefoonnummer 06 3380 3279. Kerkpleinconcerten met Julia en Andreas, Protestantse Kerk. Zondag 19 juni van 3 tot 5 uur. En de inloop is vanaf half 3. Meer informatie info at classicconcert.nl Zandvoort, vroeger en nu fotowerken en animaties via de QR van Edwin Keur. Schilderijen, kinderkunstlijn, toekomst van Zandvoort. Pop-up museum in het Raadhuis. Geopend vrijdag tot zondag van half 1 tot half 5. De ingang is de Halterstraat in Zandvoort. De toegang is 3 euro per persoon en de museumkaart is gratis. Beelden in Zandvoort tentoonstelling Het Zandvoorts Museum. De laatste maand. Geopend van woensdag tot zondag van 11 tot 5 uur. the way you look at me And I'm sorry that I'm not the woman you thought I'd be Yes, I've made my mistakes But listen and understand My mistakes are no worse than yours Just because just because I'm a woman. Now a man will take a good girl and he'll ruin her reputation. But when he wants to marry, well, that's a different situation. listen, and understand. My mistakes are no worse than yours just because I'm a woman. No, my mistakes are no worse than yours just because I'm a woman. Dit waren achterin volgens Bonnie St. Clair en Unit Gloria met Clap Your Hands... en Dolly Parton met Just Because I'm a Woman. Reunie Maria School. Voor het 100-jarige jubileum van de Maria School is enige tijd geleden een Facebookpagina opgericht. Hierin zijn 600 leden verzameld, waarvan er 200 zich hebben aangemeld. Reunie die op 18 juni van 2 tot 5 plaatsvindt in de Maria School. De organisatie is benieuwd of de andere 400 ook zullen komen. Zij en uiteraard ook andere oud-leerlingen die dit lezen... worden verzocht zich op te geven per mail... Maria 100 jaar at gmail.com Throughout history, there have been many songs written about the eternal triangle. This next one tells the story of a Mr. Grayson, a beautiful woman, and a condemned man named Tom Dooley. When the sun rises tomorrow, Tom Dooley must hang. Hang down your head, Tom Dooley. Hang down your head and cry. Hang down your head, Tom Dooley, poor boy, you're bound to die. I met her on the mountain. There I took her life. Met her on the mountain. Stabbed her with my knife. Hang down your head, Tom. Dooley, hang down your head and cry. this time tomorrow, reckon where I'll be. Hadn't it been for Grayson, I'd have been in Tennessee. well, now, boy, hang down your head, your head and cry.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 Doesn't speak language, he holds no currency. He is a foreign man, he is surrounded by the sound, sound. Cattle in the marketplace, scatterings and orphanages. He looks around, around, he sees angels in the architecture, spinning in infinity. He says, Hey, hallelujah, if you be my bodyguard, I can be on. volgens de Kingston Trio met Tam Dooley en Paul Simon met You Can Call Me Al. Formule 1 race in Zandvoort inspireert ook kunstenaars. Daarom is er deze zomer in het NH Hotel een verkoopexpositie van twee Haarlemse kunstenaars van naam. Erik Jan Kremer en David Vijsma. Vijsma is bekend om zijn toepassing van glitch art... Een digitale techniek waarmee hij zijn beelden extra zeggingskracht geeft. De prijzen van de werken variëren van 150 euro tot vele duizenden euro's. En kunnen ter plekke worden gekocht, ingepakt en natuurlijk ook meegenomen.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 Met name bij de bankjes. Maar alles heeft een reden. Zo blijkt ook nu weer. Op sociale media lees je naast positieve reacties van mensen die het erg mooi vinden... ook opmerkingen als wat een grove ontwerpfout. Nu zit je tegen een balk hout aan te kijken en ook woordgrapjes als ze hebben de planken misgeslagen. Uit een reactie van een woordvoerder van de gemeente blijkt dat de keuze voor deze balustrade naast de luxe uitstralingen van, ook eenvoudig een kwestie van praktisch nut is en veiligheid. Geen balustrade is geen optie. Onveilig. Als hij te laag is, heb je er niks aan. En te hoog wil ook niemand. Het is bedoeld om tegenaan te leunen en naar de zee te kijken. En de stalen rasters, die er onderaan komen, krijgen een fraai ontwerp en dienen ook als veiligheid zodat kinderen er niet onderdoor kunnen en van de duin afvallen. Als je zit en niet te hoog groot bent, wordt je dus je uitzicht enigszins beperkt. Maar daar is iedereen het wel over eens, hij is wel mooi. Kan zo op een ansichtkaart. dit het einde van deze lunchroom op de woensdag.